Zijn aanhangers zouden de oostelijk gelegen stad Brega hebben terugveroverd. Die stad was in handen van rebellen. De milities van Gaddafi zouden de luchthaven in Brega inmiddels in handen hebben. Gevechtsvliegtuigen hebben volgens verslaggevers in hetzelfde gebied de stad Aidabia gebombardeerd, waar de opstandelingen een militair kamp en een wapendepot in handen hadden. Verder zou een groot konvooi met aanhangers van Gaddafi op weg zijn naar de stad. In Europa nemen de zorgen over de situatie in Libië toe. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken vreest het ergste en denkt dat Gaddafi tot alles in staat is om zijn regime te redden. Voor de stembureaus in de stations Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal staan lange rijen mensen. In Amsterdam kon er al om half zeven vanochtend worden gestemd voor de Provinciale Staten. Volgens de voorzitter van het stembureau op het station liep het meteen storm. In Utrecht hebben sinds half acht al honderden mensen gestemd. Er kan vandaag worden gestemd in 50 stations. PVV-leider Geert Wilders en Eerste Kamerlijsttrekker Magiel de Graaf... hebben onder grote mediabelangstelling hun stem uitgebracht in een basisschool in Den Haag... Het is voor het eerst dat de PVV meedoet aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. In Amersfoort heeft de fractievoorzitter van het CDA... de plaatselijke partijvoorzitter van de PvdA ten huwelijk gevraagd via Twitter. Fractievoorzitter Roland Offerijns stuurde een tweet naar partijvoorzitter Wanda Dijkstra... met de tekst, heb je al wat te doen op 30 september? Zo niet, wil je dan met me trouwen? Een kwartier later volgde een enthousiast ja getypt.